Het is nogal een stapel, zegt verslaggever Roel Bolsjes. Het zijn 37 bijlagen, tientallen pagina's. Het zijn niet alleen maar getypte aantekeningen. Het zijn ook foto's van aantekeningen van de oud-verkenners. Ook foto's van de aantekeningen van de ambtelijke ondersteuning. Het zijn uitgetypte gespreksverslagen. En daar staat heel veel informatie in hoe de partijen kijken naar deze formatie. De Tweede Kamer wil erachter komen bij wie de woorden positie, omzicht, functie elders vandaan komen. Die stonden op een blaadje van oud-verkenner Olong waarmee ze zichtbaar over het Binnenhof liep toen een fotograaf een foto van haar maakte. In ieder geval de VVD zou iets over het CDA-kamerlid hebben gezegd. Blijkt uit de stukken die net naar buiten zijn gekomen. Minder jongeren wonen op straat, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar hadden 8500 jonge mensen geen dak boven hun hoofd. Dat zijn er zo'n 2000 minder dan in 2016. De cijfers zijn wel van voor, de, voor corona. Of de crisis nog invloed heeft, weten we dus niet. Inwoners van het Utrechtse plaatsje Loenen aan de Vecht staan voor een raadsel. Gisteravond stond daar een BMW geparkeerd met een nog draaiende motor en keiharde hits uit de speakers. De auto stond er al vanaf het begin van de avond en om 11 uur s avonds stond hij er nog steeds. De politie heeft de eigenaar nog proberen te bellen, maar dat lukte niet. Vanochtend, toen ze in Loenen weer wakker werden, was de BMW weg. En misschien heb je de zelfgeverfde eieren en je koffer al klaar liggen voor het paasweekend dat morgen begint. Veel mensen trekken erop uit. Vooral vakantiehuisjes zijn populair. 85% van alle bedden is dit weekend bezet. In Zeeland loopt het minder storm, merken ze ook op dit vakantiepark. We zijn enorm eh, afhankelijk van de buitenlandse toeristen. Meer dan de helft van onze overnachtingen in Zeeland komt normaal gesproken vanuit Duitsland en België. Dus zolang die gasten niet op vakantie mogen in Nederland, is dat toch wel een flinke aderlating. Ook al wordt het deels ingevuld door Nederlanders, het wordt nooit helemaal goed gemaakt. Mm, waar het wel hard gaat met boekingen is in Zandvoort en op Texel. En ook stedentripjes in eigen land zijn populair. Vooral in Amsterdam en Maastricht wordt een hoop geboekt. Het weer, veel zon, al komt er later vanuit het noorden wel wat meer bewolking Grote temperatuurverschillen ook. 11 graden in Groningen, 20 in Limburg.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 Eerder zei Rutte nog dat hij bij de verkenningen niets over Omtzigt had gezegd. Basketballers van Aris uit Leeuwarden ontkennen dat ze iets te maken hebben met matchfixing. Volgens experts op het gebied van gokdata zijn er aanwijzingen... dat Aris in 2019 opzettelijk vier wedstrijden verloor. Mensen die zijn ingeënt tegen corona zijn daardoor nauwelijks nog besmettelijk voor anderen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 4000 zorgmedewerkers. Die waren ingeënt met Pfizer-BioNTech en Moderna. En het weer droog en zonnig. Later van het noorden uit meer bewolking.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 doesn't seem to feel so far away. Oh, you, only you, feel you're just below the surface, darling. All I wanna do is go to you. me Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me me ever ready. I am them love. Yes, I am them. mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shiny fire when me want it, want it, want it. Only him can make me irate, irate, irate. Redneck man, me no want none of them. Me pick up my body, lick off my head top. Me no want none of them. Me no want none of them. Things I want feel the shine my name. Want you feel me lover, me want you feel me friend.